ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Oostenrijk heeft een bom gevonden in het huis van de man die gisteren om zich heen schoot in een middelbare school in Graz. Tien mensen werden gedood, waarna de schutter zelfmoord pleegde. Er zijn elf gewonden, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Honderden mensen in Graz waren gisteravond bij een herdenking in de stad. Deze jongen wilde slachtoffers en nabestaanden steunen es neemt dan mit, es nimmt dann mit und es geht, äh, es ist ein, glaube ich, ein großartiges Zeichen, auch für die Opfer, für die Verletzten. Over een uur wordt er in Oostenrijk een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Graz. Ook zijn er drie dagen van nationale rouw. China en Amerika hebben een handelsdeal gesloten. President Trump begon eerder dit jaar een handelsoorlog... door zo'n beetje heel de wereld flinke importbelastingen op te leggen. De hoogste heffingen waren voor producten uit China. Mijn economiecollega Nick Wouters zegt dat er tot diep in de nacht onderhandeld is. En nu eh, ja, zijn ze weer een stap dichterbij, naderbij gekomen. Maar wat er dan precies in staat, dat moeten we dus nog eh, gaan eh, horen als de goedkeuringen gegeven zijn. En die moeten komen van de presidenten van de VS en China. Steeds meer boeren in Friesland nemen wolven, hekken en schrikdraad om hun vee te beschermen. Daar kunnen ze van de provincie maximaal 30.000 euro subsidie voor krijgen. 90 boeren maken daar inmiddels gebruik van en er lopen nog tientallen aanvragen. Naar schatting zijn er nu 16 wolven in Friesland. De provincie verwacht dat er meer worden. In het Brabantse Os hangt een parachutespringer vast in een zendmast. Het zou gaan om een basejumper. Dat is iemand die niet uit een vliegtuig of helikopter springt, maar van een hoog punt. De brandweer weet niet waar de parachutespringer vanaf is gesprongen. Mogelijk die zendmast zelf. Ze hebben hem of haar met een hoogwerker geprobeerd te bevrijden, maar dat is niet gelukt. De springer zit vast op zo'n 50 meter hoogte. Een speciaal reddingsteam klimt nu naar de basejumper toe.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 of love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 myself in all this dark and blue That's the only place I ever knew You put me outside my safety zone Outside all the lines that made my home To find out that no one really lives Without giving in luxury. I cried for. in my life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 van Zandvoort. Dit is ZFM. 吧。 106.9 FM. down your receiver, sprint across the wire, follow my number, slide into my hand. It's the blaze across.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 driving circles.